in on Dan. bring it on down. dynamics luistert nog steeds eh, live naar Boom 101 eh, vanuit Amsterdam Noord met eh, onze DJ van vanavond Dennis. Live vanaf vinyl, oldschool dance music. Dat is nog eens wat hè, zo'n platenspeler hè? Ja, ja, lijkt me wel wat. Nou, als je een dag wil proberen. Heb je als mee gewerkt of? Nee, nee, nee. Maar ik zit er wel over na te denken om, om dat wel te doen. Ga ik me wel het fascineert je toch wel een beetje. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou, wie weet, ooit eh, treed je in de voetsporen van eh, de grote meester Dennis. We gaan dus eventjes uit voor de reclame en voor het nieuws. Maar blijf er vooral bij, want straks na 1 uur dan eh, is Dennis weer terug. Die gaat het laatste uur ook nog volmaken met zijn mix old school music vanaf, vanaf vinyl. Twee plaatspelers hier in de studio ingebouwd. Geweldig. Blijf, blijf erbij. We zijn er vandaag tot 最搞笑。 of. It's the point of greatest intensity. The house of. Pleasures of the highest sense. The house of. Feelings of warmth and security. The house of. Willing and unwilling sensations the of, of the mind. The house of. A things. What, what does that mean? I don't want to go. Go where? For a ride. A ride. Now that's a good idea. Okay, let's go.